Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Er lijkt weinig terecht te komen. Het Israëlische leger had afgekondigd in sommige delen van de Gazastrook. Dat zegt correspondent Monique van Hoogstraat in Gazastad. Vanmiddag kwamen er granaten neer bij een benzinestation. Daarbij raakten verschillende mensen gewond. Het staakt het vuren zou om twee uur vanmiddag ingaan en zou tot zes uur doorlopen. Nederlandse bisschoppen waarschuwen tegen de toename van jodenhaat in Nederland. In een gezamenlijke brief zeggen de bisschoppen zich verplicht te voelen om elke vorm van antisemitisme te veroordelen. Joden maken volgens de bisschoppen al vele eeuwen onvervreemdbaar deel uit van onze samenleving. En het mag niet zo zijn dat ze zich onveilig en ongewenst voelen. De bisschoppen zeggen verder geen kant te kiezen in het Palestijns-Israëlisch conflict. Ook voorman Plezier van de protestantse kerk heeft zich uitgesproken tegen het antisemitisme. Volkert van der Graaf hoeft geen enkel band meer te dragen. Volgens de rechtbank in Den Haag is de maatregel buitenproportioneel. De moordenaar van Pim Fortuyn spande de zaak aan omdat hij het niet eens was met de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. Hij moest onder meer 24 uur per dag een enkelband dragen en kreeg een verbod om in vier steden te komen. De rechter vindt ook dat het stedenverbod buitenproportioneel is. Het RIVM neemt geen extra maatregelen naar aanleiding van de ebola-uitbraak in West-Afrika. Artsen en gezondheidswerkers zijn wel alert op mogelijke ebola-patiënten, maar niet meer dan anders. Volgens het RIVM is de kans uiterst klein dat een reiziger het virus meebrengt naar Nederland. In Groot-Brittannië zijn wel grote zorgen over de ebola-uitbraak. De Britse ministers van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken hebben een spoedberaad belegd over het virus. Het weer, af en toe een bui en 23 graden. Vanavond klaart het op en schijnt de zon. Vannacht nevel en mist 12 graden. Morgen zeer lokaal een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt 22 tot 25 graden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre canta. gitana, lo que yo siempre cantaba. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.